uur. Goedenavond, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van mensen die meerdere chronische ziekten hebben niet aan. Dat blijkt uit een rondgang onder patiënten en ziekenhuizen. Komt vooral doordat de samenwerking tussen specialisten vaak niet goed gaat. De versnipperde zorg leidt tot fouten met bijvoorbeeld medicijnen. Daar kan deze vrouw over meepraten. Ze is bij vijf ziekenhuizen onder behandeling. Je wil je eigen lijf zoveel als mogelijk in balans houden. Eh, als de ene arts medicatie voorschrijft wat het andere beïnvloedt... dan ga je onderuit. En dat ze inderdaad dan niet zo goed met elkaar overleggen... van hé, hey, dit gaat er nu gebeuren. Wat voor invloed heeft het op jouw eh, specialisme eh, voor wat betreft deze patiënt? Het probleem zal de komende jaren met steeds meer ouderen met meerdere aandoeningen... waarschijnlijk alleen maar groter worden... Een baby die afgelopen weekend in Rafa in Gaza werd geboren... nadat haar moeder was omgekomen bij een Israëlische luchtaanval... is gisteren overleden. Het meisje werd wereldnieuws toen ze na een keizersnede werd geboren. Ze was er toen al wel slecht aan toe, maar nog wel in leven. Ondanks intensieve zorg heeft ze het dus niet gered. Vitesse stapt naar de rechtbank om een schuldenakkoord te regelen. Het is een stap om een faillissement voor de Arnhemse club te voorkomen. De totale schuld is bijna 19 miljoen euro... en is ontstaan door leningen die de club helemaal niet kan terugbetalen. De club hoopt er via de rechtbank met de schuldeisers uit te komen. Begin juni moet het rond zijn, anders is het einde van Vitesse in zicht. En de eerste uitmarkt van het land is net geopend. In Utrecht liggen de kleedjes met oud speelgoed, servies, knuffels en heel veel andere spullen al uitgespreid. Idee is natuurlijk om een beetje geld binnen te sprokkelen. En dat kan ook op een andere manier, volgens deze studenten. Eigen gooien. Dus eh, we, gaan er zelf achter staan met een duikbril op. Lekker verkleed. En dan uh, mogen iedereen bij ons eigen gaan gooien. En jij gaat er ook zelf achter staan? Ja, ik ben bang dat het wel moet, ja. <laughs> krijg je nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en kan er in het zuiden een bui vallen. Morgen op Koningsdag veel grijs met tussendoor wat zon. In de middag zijn er buien. Het wordt 14 tot 18 graden.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 Oud-SGP-leider Kees van der Staaij gaat naar de Raad van State. Hij gaat werken bij de afdeling advisering. Van der Staaij zat 25 jaar in de Kamer. Het meisje van 16 dat afgelopen dinsdag in het centrum van Amsterdam uit een raam viel en overleed... was uitgegleden en gevallen. De recherche concludeert na intensief onderzoek dat er sprake was van een ongeluk. Het weer, vanavond en vannacht misschien een buitje. Minima tussen 2 en 7 graden. Koningsdag is bewolkt bij 14 tot 18 graden. Smiddags mogelijk een bui.